uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het bedrijf Apple. Gisteren meldde het ANP dat Apple een datacentrum van meer dan 40 hectare gaat bouwen. Het havenbedrijf Groningen Seaports wil niet zeggen welk bedrijf zal investeren... maar verwijst naar een bijeenkomst komende ochtend. De Telegraaf meldt nu dat het om een datacentrum van Google gaat. Dat bedrijf heeft in de Eemshaven al een datacentrum. Eemshaven is een interessante locatie voor de bouw van datacentra... omdat er in de buurt een belangrijke transatlantische glasvezelkabel binnenkomt. Een Algerijnse groep die zich soldaten van het kalifaat noemt... heeft zondag een Franse toerist ontvoerd. De groep is gelieerd aan IS. Op een video die naar buiten is gebracht... vraagt de Fransman aan president Hollande alles in het werk te stellen om hem te redden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de video authentiek. Extremisten willen Frankrijk en de VS straffen vanwege de bombardementen in het noorden van Irak. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, heeft niet alleen gehandeld. Dat zei Frits van Stralen, die als officier van justitie het onderzoek naar de moord leidde... in het televisieprogramma Dossier 1 Vandaag. Het is op 2 november, tien jaar geleden, dat Van Gogh werd vermoord. Volgens Van Stralen zijn er aanwijzingen dat mensen vlak voor de moord... de route zijn nagegaan die Van Gogh elke dag reed. Ook zei hij dat er aanwijzingen zijn dat iemand het vuurwapen voor Mohammed B. heeft geregeld. De Raad van State heeft kritiek op het leenstelsel voor studenten. Volgens de Raad is het helemaal niet zeker dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt, zoals minister Bussemaker denkt. Het kabinet wil de basisbeurs afschaffen en volgend jaar vervangen door een leenstelsel. De Raad van State schrijft ook dat het niet is bewezen dat een student later altijd extra profijt heeft van een studie door goed betaald werk. Het weer vannacht kans op mist en het koelt flink af.